11 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Drie medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen... hebben naar schatting 1,2 miljoen euro aan publiek geld weggesluist... van de universiteit naar een eigen stichting. Dat heeft het bestuur van de faculteit der letteren bekendgemaakt... in een brief die in handen is van de NOS. Tegen de drie is aangifte gedaan. De wereldberoemde Nederlandse YouTube-ster Nikki Tutorials heeft bekendgemaakt dat ze als jongen is geboren en dus transgender is. In een video zegt ze dat ze het al een tijd wilde vertellen. En dat ze dat nu doet komt mede doordat ze werd gechanteerd door iemand die het naar de pers wilde lekken. Ze hoopt met de bekendmaking anderen te inspireren om hun eigen leven te leiden zoals zij dat willen. De Britse koningin Elizabeth steunt prins Harry en zijn vrouw Meghan... in hun wens om een stap terug te doen. In een verklaring schrijft ze dat ze liever had gezien... dat ze volledig lid waren gebleven van de koninklijke familie... maar ze begrijpt dat ze verlangde naar een onafhankelijk leven. De verklaring volgt na crisisoverleg vandaag tussen de koningin... haar zoon Charles en Harry en zijn broer William. De VS stuurt 21 Saoedische studenten die op een militaire basis in Florida een training volgden terug naar hun land. Aanleiding is de moordaanslag vorige maand. Een Saoedische student schoot toen drie mariniers dood volgens de VS uit jihadistische motieven. Justitie denkt niet dat de 21 Saoediërs wisten van zijn plannen, maar onderzoek wijst wel uit dat een groot deel van hen in contact is geweest met kinderporno. De Duitse regering schenkt 4 miljoen euro aan het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Het doel van het Holocaustmuseum, dat in 2022 open moet gaan... is om de geschiedenis van de jodenvervolging in Nederland te vertellen. Het weer. Vanuit het westen gaat het regenen. Vannacht staat aan zee een harde zuidwestenwind... met kans op zware windstoten.